Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Nederlandse toeriste is in Zuid-Afrika slachtoffer geworden van een overval. De 21-jarige studenten was samen met een Britse en een Amerikaanse student... met de auto onderweg naar het Kruger Nationaal Park... toen ze werden beschoten door gemaskerde mannen. De drie werden geraakt door rondvliegend glas. De Nederlandse en een tweede vrouw liepen schotwonden op. De drie studenten liggen in het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse politie heeft drie verdachten aangehouden... en beschouwt de overval als poging tot moord. Een groot konvooi met huurlingen van het Wagnerleger is vandaag aangekomen in Belarus. Oekraïense grenswachten zeggen dat zo'n 240 Wagner-strijders vanuit Rusland naar Belarus zijn gegaan met zo'n 40 vrachtwagens en wapens. Ze zijn ondergebracht in een tentenkamp op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Minsk. Bosbranden in Canada hebben dit jaar al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. Dat is 2,5 keer de oppervlakte van Nederland. Dat heeft een Canadese organisatie becijferd die bosbranden in kaart brengt en bestrijdt. De hardnekkere natuurbranden zijn moeilijk onder controle te krijgen. Deskundigen verwachten dat het de komende tijd nog erger wordt... door de hitte en de droogte van de afgelopen weken in Canada. Het UWV heeft illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden... blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gedrag van bezoekers van de UWV-site werd geanalyseerd... om te kijken of ze illegaal in het buitenland verbleven... terwijl ze ook een WW-uitkering kregen. Iedereen werd gevolgd, ook mensen die nergens van werden verdacht. Volgens de landsadvocaat was dat geen enkele juridische basis voor aanwezig. De autoriteit persoonsgegevens noemt de werkwijze van het UWV zorgelijk. Het weer. Vanavond en vannacht nog een enkele bui. Morgenochtend waait het enige tijd stevig. Later wat rustiger met een enkele bui. Het wordt rond de 22 graden. De dagen daarna licht wisselvallig met zon, dus wolken en soms een bui bij een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.